Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vorig jaar was een van de dodelijkste jaren voor hulpverleners, dat zegt de VN. Die telde wereldwijd 383 doden. Het gaat vooral mis in Gaza en Sudan. En ook vielen er volgens de VN veel gewonden. Want in totaal waren er, was er sprake geweest in 2024 van maar liefst 861 ernstige veiligheidsincidenten in 42 landen. Waarbij naast de 383 hulpverleners die werden gedood nog eens 308 hulpverleners eh, gewond raakten. Volgens de VN gebruiken overheden steeds vaker geweld tegen hulpverleners. Terwijl internationaal is afgesproken dat dat niet mag. Een bijzondere vergadering gisteravond in het Witte Huis. President Trump praatte daar met de Oekraïense president Zelensky... en zes andere Europese leiders over de oorlog in Oekraïne. Inhoudelijk blijft het allemaal nog een beetje vaag. Maar het lijkt erop dat Trump probeert om Oekraïne en Rusland nu samen aan tafel te krijgen. Zelensky ziet dat wel zitten, zegt verslaggever Wessel de Jong. Zelensky doet gewoon wat Trump vraagt. En vergeet niet, eh, hij staat natuurlijk ook niet bang voor. Voor zoiets dergelijks. Vergeet niet, Zelensky heeft natuurlijk zijn verkiezingen gewonnen door zijn tegenstander, zijn opponent Poroshenko in de tijd, die uit te dagen voor een debat in een voetbalstadion. President Poetin heeft er minder zin in. Het Kremlin heeft laten weten dat ze openstaan voor gesprekken... maar dat die misschien niet gevoerd zullen worden door de president. Een grote leegloop bij Vitesse. De club mag geen profvoetbal meer spelen na gerommel met de boekhouding. Op de training gisteren ontbraken al acht spelers. En de verwachting is dat er meer gaan vertrekken. Ook de aanvoerder en de keeper kijken naar wat anders. Ja, dat is, eh, dat is heel apart natuurlijk. Eh, ik denk voor iedereen... Eh, ja, is het niet leuk. En uh, sommige jongens eh, ja, heb je tien jaar mee gespeeld en die gaan dan opeens weg. Dus. Jij ook op zich al bezig? Ja, tuurlijk. Ik denk dat dat eh, normaal is. Ik moet afwachten wat, wat het eind van deze, deze week wordt gezegd. Ik hoop goed nieuws en ja, dat we door kunnen. Vitesse wil wel door met de jeugdopleiding. Al zien veel ouders van de spelertjes dat niet zitten. Zij klagen bij de KNVB dat Vitesse maar geen duidelijkheid geeft over hun kinderen. En het weer. Op sommige plekken wat nevel of mist. Maar vooral vanochtend veel zon. Later zijn landinwaarts wat meer stapelwolken. Maar het blijft droog. Het wordt vandaag max 21 tot 29 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Werkzaamheden veroorzaken file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 11 kilometer met 20 minuten extra reistijd.